Vijf uur. Moutschreurs met het nws Journaal. Opnieuw is er onrust bij een belangrijke politiedienst. Deze keer bij de bewakers van de DBB. Die onder andere de leden van het Koninklijk Huis en Geert Wilders moeten beschermen. Ze klagen in de Telegraaf over een hoge werkdruk. Ook zou er sprake zijn van een angstcultuur en represailles. Een paar weken geleden kwam naar buiten dat er ook onrust is bij de antiterreureenheid van de politie, de DSI. Ook daar zou de werksfeer verziekt zijn en de werkdruk te hoog. Over de hele wereld is hebben fans stilgestaan bij het overlijden van popartiest Prince. In Amsterdam was een herdenking in een bomvolle melkweg. Fans mochten er vannacht gratis naar binnen. In het Amerikaanse Minneapolis zijn bloemen neergelegd bij het huis van Prince. In dezelfde stad was een herdenking in de club waar de film Purple Rain is opgenomen. Prince werd gisteren levenloos gevonden in een lift in zijn studiocomplex. Hij was 57 jaar. Venezuela gaat vier uur per dag de stroom uitzetten. Het land kampt met een elektriciteitstekort... omdat de grootste waterkrachtcentrale van het land... door de droogte niet op volle kracht kan werken. Om die reden zijn allerlei maatregelen genomen. Zo zijn alle ambtenaren op vrijdag vrij, zijn er nationale feestdagen bijgekomen... en is de tijdzone een half uur aangepast. De ransonering van de stroom in Venezuela gaat volgende week in en duurt 40 dagen. Het dodental van de explosie in een petrochemische fabriek in Mexico is opgelopen naar 13. Waarschijnlijk worden dat er meer omdat er nog 18 vermisten zijn. Afgelopen woensdag ontplofte op het terrein een installatie, waarschijnlijk door een lek. Bij het ongeluk raakten 136 fabrieksmedewerkers gewond. 24 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Het weer steeds meer bewolking vanuit het zuiden en daar kan later vanmiddag wat regen vallen.